is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De staten in Limburg hangt aan een zijde draadje. Het CDA is zeer kritisch over de houding van de PVV-fractie tijdens het bezoek van de Turkse president Gül. Het CDA vergadert nu over een motie van wantrouwen. Die is ingediend door de PvdA tegen de PVV-gedeputeerde Krebber en Jansen. Die hebben volgens de PvdA het imago van Limburg beschadigd door zich aanvankelijk af te melden voor een lunch met de Turkse president. Mogelijk was dat onder druk van partijleider Wilders. De Tweede Kamer wil opheldering over de slechte beveiliging van meer dan 300.000 personeelsdossiers en medische dossiers. Volgens het televisieprogramma Zembla is het ICT-systeem HumanNet zo slecht beveiligd dat de website eenvoudig is te hacken. De Kamer wil dat minister Schippers snel uitleg heeft over de oorzaak van het lek. regeringspartij CDA vindt dat bedrijven die zo onzorgvuldig met privacygegevens omgaan een verbod moeten krijgen dit soort data te verwerken. Het Openbaar Ministerie verwerpt het pleidooi van de advocaten van Robert M. dat hij moet worden vrijgesproken. De advocaten vinden dat het bewijsmateriaal van tafel moet, omdat de politie het huis van M. niet had mogen doorzoeken zonder toestemming van de rechtercommissaris. Volgens het OM zijn er geen procedurefouten gemaakt bij zijn arrestatie en bij de huiszoeking. Dat KLM-vliegers op hun 56ste met pensioen moeten is geen leeftijdsdiscriminatie. Dat vindt de advocaat-generaal van de Hoge Raad. Hij geeft advies aan die raad en zijn adviezen worden doorgaans overgenomen. Ongeveer 10 KLM-piloten stapten naar de rechter omdat ze willen doorwerken na hun 56ste. Tot nu toe kregen ze van rechters geen gelijk. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad ook de klacht van de vliegers af te wijzen. Verplicht pensioenontslag kan nuttig zijn voor de werkgelegenheid van jonge verkeersvliegers en voor meer doorstroming zorgen. Het weer, toenemende bewolking en buien met een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur om 13 graden. Morgen ook bewolkt met buien en dan wordt het een graad of 12. Het was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van den Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij de Alfred schoten 5 kilometer en verderop voor knooppunt Hoevelaken nog eens 4.